Met een geweldige stem en ongelooflijk veel hits. Waaronder deze It Must Be Him uit 1967 alweer. Welkom bij de show, welkom bij een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren werkelijk vertroetelen met fantastische muziek. En we gaan ook een eh, paar leuke onderwerpen bespreken, dus er is echt alle reden voor je om lekker te blijven luisteren op deze zondagmorgen. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. ZVL. Muziek van onder andere Afro Daddy's Child. Spring, summer, winter mind. Spring lucky one. different place, but the same old thing. It's all I love, it's all I hate, it's all too much for me to take. I can't be sure where it begins or if the good life lies within. So she said, Man, I gotta get out of this town. Gotta get out of this town. I'm out of my pain. So I'm going back to LA. Uh, Verrukkelijke muziek toch? Van Bad Heart. Natuurlijk, L.A. Song. Mm -hmm. Ja, daar word je dus helemaal lekker ontspannen van. Zeker van belang op een zondagmorgen zoals deze. Ja. ja. Mhm. Vergeet bijna te praten ervan. Zo onder de indruk ben ik van deze muziek. Je hoort het hier bij ZVL. Straks gaan we praten over tegelwippen. Wat is dat nu weer? Nou ja, dat is een actie die net voorbij is, eh, landelijk gezien. En een hele wedstrijd. En daar zijn gemeentes die heel erg goed hebben gepresteerd op het gebied van tegelwippen. We gaan straks praten met eh, iemand die daar alles van weet. Het organiserend bureau, zal ik maar zeggen. En dan gaan we dus vertellen hoe jij natuurlijk ook kunt vergroenen in je eigen tuin. Je hoort het zometeen. Hier allemaal bij ZVL na deze van Reunion. Luister mee naar Without You. I could do was hold her, only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me. I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind. All baby soms wordt er geweldig nieuwe muziek gemaakt. Muziek waarmee je kunt weg drijven. Zoals deze van Billie Eilish. Je hoorde Wildflower. Komt als het goed is deze week de hitparade in. En verder Reunion hoorde je met eh, Without You. Natuurlijk hier bij ZVL. Ik zei het al, straks gaan we praten met Eva Braaksma. Ze is medeoprichter en creatief directeur conceptbureau Frank Lee. En wat doet dat bureau? Ja, die ontwierpen het plan tegelwippen voor heel Nederland een groot succes. Hoe groot, dat hoor je zo meteen. Nou, onder andere deze van de Rolling Stones. Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know But don't play with me, cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father be there with her if he only could. But don't play with crush a plane with fire. Your old man took her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't you play with me, cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, and you will have some others. But you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't you play you you're playing with fire So don't you play with me Cause you're playing with fire diep. Heel, heel, heel diep. Hè? De mannen van de Bee met How Deep Is Your Love. En de Rolling Stones met Play With Fire. Hier bij ZVL. Ehm, we zijn hier aan eh, de donuts wonderlijk. Ik ben niet zo'n fan van donuts eigenlijk. Ik vind ze meestal veel te zoet. En uh, ze kruimelen geweldig. Althans, degene die ik eh, wel eens op mijn bureau krijg. Maar deze zijn eigenlijk best goed te doen. Goede keuze van eh, de mensen hier bij ZVL. Hmm. Dus, terwijl ik ga peuzelen... luister jij mee naar een gesprek met Herman de Bruin. We gaan het hebben over tegelwippen. We gaan naar het NK tegelwippen kijken, want er is veel groen bijgekomen nadat tegelwippen. En Eva Braksma, die is medeoprichter en creatief directeur van het conceptbureau Frank Lee. Ja, welkom eh, Eva. Ja, hartelijk dank. Ja, jullie hebben een behoorlijk eh, resultaat bereikt met dat NK tegelwippen. Wat was dat ook alweer precies? Eh, ja, dat is een wedstrijd waarin we iedereen uitdagen om ehm, ja, tegels uit hun tuin te halen en die te vervangen door planten. En er is ook nog een wedstrijd aan verbonden, hè? want welke gemeente heeft de meeste tegels gewipt? Ja, ja, de allermeeste tegels zijn gewipt dit jaar door gemeente Venlo. Mhm. En ehm, zij hebben eh, eh, ruim 400.000 tegels gewipt dit jaar. 400.000? Heb je het dan over een soort trottoirtegels of ook van die grote grindgewassen tegels? Die, eh, die hele grote... Ja, we rekenen het eigenlijk altijd om eh, naar van die trottoirtegels. tegels. 30 bij 30. Ja, ja, ja, die zijn er iets kleiner, heb je er meer van nodig. Ja, ehm, ja dat zijn er dus heel veel. Klopt. En totaal 100 voetbalvelden vol, in, bij alle gemeentes bij elkaar geteld hè? Ja. Dat is een mooi eh, resultaat, maar ja, 100 voetbalvelden in heel Nederland, dat is toch niet nog, nog echt veel eigenlijk, hè? of wel? Nee, er zijn nog wel een heleboel tegels te wippen. Dus eh, we moeten echt nog even doorgaan. En, eh, en ook zorgen dat er natuurlijk niet al te veel eh, tegels en steden voor terugkomen. Ehm, maar ja, wij willen natuurlijk met deze, deze wedstrijd wel echt aandacht vragen voor... Ja, leg minder tegels in die tuinen. Er zijn toch heel veel mensen die dat, die dat wel doen. En laat, en laat het groen ook staan. Haal, haal het niet weg. Ehm, dus we proberen natuurlijk op deze manier, positieve manier, mensen aan het denken te zetten. En hopelijk ook eh, tot actie eh, laten overgaan. Je hebt ook gouden scheppen uitgedeeld. Klopt, ja. Waar ja we hebben alle gemeenten verdeeld in, eh, in, in drie klassementen. We hebben de grote gemeente, de middelgrote gemeente en de kleine gemeente. En die winnen allemaal een, een, De winnaars daarvan die winnen allemaal een gouden schep. En ehm, in de grote gemeente was dat ook Venlo. Dat is namelijk op basis van de tegels per inwoner. Dus dat is dan weer anders dan eh, het totaal aantal eh, maar ja, er zijn nog heel veel tegels te wippen. Dus de actie gaat gewoon door, denk ik. Zeker, we gaan volgend jaar gewoon weer wippen. Ja, ja. Of kunnen mensen gewoon eh, doorgaan? Want je, kan, je, je geeft ook steun hè, bij mensen als de gemeente... Die, want je zit met die paar tegels of die hele boel tegels... en waar moet je die kwijt? Ja, wij geven sowieso een heleboel tips op onze website. Je kan natuurlijk ook namelijk tegels best wel makkelijk hergebruiken als een border of eh, misschien kan je er een bankje van bouwen. Nou, van allerlei van mhm. dat soort dingen. Eh, maar er zijn ook een heleboel gemeenten die een tegeltaxi inzetten. Oké. En die, eh, eh, eh, ja, die gemeenten halen dan gratis die tegels bij je op. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Ja, dus eigenlijk hoef je er niet zoveel moeite voor te doen. je moet ze zelf uit de grond halen. Maar om af te voeren, dat kan ook per gemeente verschillend zijn. Maar dat gebeurt ook vaak zeker, ja. ja. ja, Volgend jaar nog meer tegels wippen, nog meer gemeenten. Want 60% van de gemeenten doet mee, denk ik. Daar hebben we nog 40% te gaan, hè? Ja, ja, ja, ik, ja hopelijk eh, doen eh, volgend jaar al die gemeenten mee. Maar ook als je natuurlijk niet in een uh, eh, gemeente woont die meedoet, kan je alsnog tegels wippen. Ja, maar moet je ze jezelf wegbrengen. Dat is het enige. <laughs> ja. ja, dat zit erin, ja. mensen die even iets meer willen weten over het NK tegelwippen... of over, überhaupt over de tegels en de, de, tuin vergroenen... die kunnen op een website terecht? Ja, nk-tegelwippen.nl Oké, dan is het duidelijk. Dan eh, gaan we volgend jaar weer aan de slag om nog meer tegels te wippen en weer meer dan 100 voetbalvelden groen te maken. afstand, de eh, oppervlakte tenminste daarvan. Eva Bruiksma, medeoprichter en creatief directeur van het concept Bureau Frank Lee, want dat is de, organisatie die het organiseert, hè? Ja, klopt. Ja, ja. Bureau Frank Lee, ja. En dat gaat gewoon volgend jaar door. Zeker, volgend jaar weer. Dan gaan we het weer beleven om al die tegels weg te halen. Dankjewel voor het gesprek. Dichtbij en betrokken. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. Omroep ZV. you go. sleepy time. This is not really, this, uh, this, uh, this is not really happening. This is not really, this is not really happening. krijg mierentitjes van deze <laughs> muziek. Eerlijk is eerlijk. Ja, het lijkt een beetje op Kate Bush, maar ze is het niet. Dit prachtige nummer Cornflake Girl, wat wel een beetje past bij het ontbijt, misschien het late ontbijt van vandaag, is Tori Amos. En verder hoorde je er voor UB40 en eh, Please Don't Make Me Cry. Nou, dat gaat niet gebeuren vandaag. Ja, zeker niet eh, op zo'n mooie dag als vandaag. Laatste zondag alweer van november. Wat gaat de tijd snel. Nog een paar weekjes en dan hebben we de kortste dag. Dan gaan de dagen weer lengen. Ach, en ik kijk daar zo naar uit. Misschien jij ook wel. Ehm, straks, in het tweede uur, hebben we zoals gebruikelijk een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging met zijn blauwe microfoon de straat op en maakte een reportage die we straks ten horen zullen brengen. En waarvan we ook straks gaan vertellen wat erin zit. wat gewoon. Ik zag mezelf hier al stom, Maar zenden doe het gewoon een boel. Verder door het leven komt. zijn en doe het gewoon tried. I know she'll say. prachtige muziek van Rowanese van eigen zeelse bodem zou je kunnen zeggen. Kameel van de Peel, dat is wel een eindje weg. En de Trebelo's met Silence is Golden. Nou, daar doen we niet aan hier bij ZVL. We kletsen wat af en we hebben natuurlijk de hele dag die lekkere muziek. En natuurlijk een leuke tip voor vandaag. Uh, vogelshow namelijk in Kloosterzande. De vogelvereniging Zang en Kleur uit Kloosterzande. De Vlaamse Gaai uit Klingen staan opnieuw de handen ineen. En organiseren vandaag nog een vogelshow als je ze graag wilt zien vliegen, nou ja, eigenlijk meer gekooid dan, dan kun je vandaag nog terecht tot 4 uur in de middag. En de toegang is dus helemaal gratis. Dat is wel leuk. Wil je meer informatie over deze vogelshow? Ga dan naar onze website www.omroepzvl.nl omroepzvl.nl Ga naar agenda en zie daar de mooie kleuren van de vogeltentoonstelling in Kloosterzanden. So why do I just feel like a man that's being played? Tell me it isn't true. I'm begging, baby, stay. You got me going crazy. While I'll be waiting by the phone. I'm thinking about the things I wanna do to you soon as you get home. Beetje Michael Jackson-achtig, vind je dit? Deze Peter Andre. Je hoorde hem met eh, I Feel You. Goed, loop tegen 11 uur. Zometeen wat mededelingen en het nieuws. En daarna ben ik bij je terug. Met het tweede gedeelte van de show ga ik je oren weer verder verwennen met iets meer tempo. Dus het wordt wel leuk straks. En een reportage van onze razende verslaggever Jeroen van Gent. Nou, ik ga even pauzeren. Even nieuwe koffie halen. En eh, daarna ben ik dus gewoon bij terug. Tot besluit van dit uur. Ach, een mooie antieke. Luister mee naar de Pop Tops en Mommy Blue. Tot zo meteen. i am sorry, yes I am. I'm sure you'll eyes but are standing still. Oh, and memories of my childhood fill oh, my mind. Oh, mammy, mammy, mammy, I've been through all the walks of life. Oh, Seen tired days and lonely nights. and now without you by my side, I'm lost.